Jobboot met het NOS Journaal. Bandidos kopman Harry Ramakers, die gisteren werd gearresteerd... wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Sittard. Volgens de regionale omroep L1 is hij betrokken bij het schietincident... van begin deze maand in een sporthal. Drie mensen raakten toen licht gewond. Het zou een confrontatie zijn geweest tussen rivaliserende motorclubs. Bij de invallen van gisteren in Limburg vond de politie niet alleen raketwerpers en vuurwapens, maar ook twee drugslaboratoria, duizenden ecstasy-tabletten en kilo's amfetamine. Gemeenten bereiden claims voor over kosten die ze moeten maken... door de problemen met het uitbetalen van pgb's. Ze willen dat het Rijk de schade vergoedt. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer bleek dat de gemeente Groningen verwacht... dat zijn claim uitkomt op 1,2 miljoen euro. Als andere gemeenten ook met claims komen... kan het bedrag oplopen tot wel 100 miljoen euro. Amsterdam bekijkt nu hoe groot de schade is. Rotterdam stelt dat het Rijk verantwoordelijk is voor de chaos... bij het uitbetalen van de pgb's en zal ook een claim indienen. In het oosten van het land is een apotheker opgepakt. Die wordt verdacht van fraude met declaraties voor aidspillen. Volgens het OM gaat het om honderdduizenden euro's. De apotheker declareerde voor tientallen vreemdelingen dure medicijnen bij Zorginstituut Nederland. De instantie die zorgverzekeraars uitbetaalt als ze onverzekerde mensen hebben geholpen. Maar waarschijnlijk heeft de man de medicijnen nooit verstrekt, zegt het OM. Justitie heeft voor tonnen beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en auto's van de apotheker. Het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup wordt voorlopig niet totaal verboden. Spuiten van het middel op de stoep mag vanaf 1 januari volgend jaar niet meer. Maar voor een totaalverbod, waaronder ook voor de landbouw, is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Ook staatssecretaris Dijksma meent dat er nu te weinig bewijs is dat Roundup schadelijk is, omdat er glyfosaat in zit. Sommige onderzoekers zeggen dat die stof kankerverwekkend zou zijn. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst in het westen en noorden wat buien.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 Maar we begonnen deze uitzending van Alternative FM... met een, nummer van Gabby Lieve van Waveren. zoals ze voluit heet. En zij, hebben we, of, zij is hier ook geweest in een eerdere aflevering bij ons. En dat is ergens in april geweest. Ik geloof de 16e dat ze hier geweest is is ook heel erg leuk. Ik, eh, ik heb weer iets. Ik heb weer ruzie met het apparaat. Maar goed, dat maakt niet uit. Eh, ik eh, ga eerst even onze gast introduceren. Die moet dan wel even dat stukje van die microfoon even erbij pakken. En dan moet het allemaal goed komen. Want vanavond gaan we het hebben over Mickey Newbury. En een van de mensen die daar wat over weet... daar ben ik ook op een hele mooie manier aangekomen. ik heb op een gegeven moment meegeschreven aan een boek is een heel eh, lang verhaal. Ga ik kort houden, want eh, ik ben gewoon eh, aan het meeschrijven aan het boek. En hij is een van de mede-auteurs, maar hij is ook een van de mede-initiatiefnemers van dat boek. En dat is Erwin Damhuis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want als ik het zo samenvat, dan heb ik het ook denk ik heel kort en goed samengevat. Hè? Ik had het niet beter kunnen <laughs> Ehm, bij, eh, bij een kennismaking eh, via de telefoon, eh, toen was het op een gegeven moment van, ja, hadden we het over muziek. En op een gegeven moment kwam ook de naam waar jij mee kwam, Mickey Newbury. Ja. nu is dat voor alternative FM begrippen doen we dat niet zo 1, 2, 3. ik heb bij de Muziek op zondag heb ik ook wel eens vader Mick Boskamp wel eens aan het woord gelaten. Maar goed, die komt hier waarschijnlijk nog een keertje terug ook met een van eh, de onbekende grootheden. Maar dit is er eigenlijk ook één. En ik, ik, vond het eigenlijk toch wel een heel intrigerend verhaal. En eh, ja, jij weet een hoop van deze man af. Ja, ja. Ik, ehm, ik weet veel van hem af. Eh, ik ben vooral muzikaal ontzettend geïnteresseerd in, in, deze man. Ja. En even heel kort hoe ik bij hem ben gekomen. Mhm. Ehm, het grappige is dat niemand, bijna niemand in Nederland hem kent maar ik weet zeker dat, eh, dat iedereen de muziek van hem kent. Ja. Want hij heeft ontzettend veel muziek voor anderen geschreven. Ja, dat zag ik. Ja. Eh, eh, een, een, jaar of vijf geleden hoorde ik bij Jacques Kleuters, de sandwich, zondagochtend, een, een, gast. en die had het over Mickey Newberry. En er werd een liedje gedraaid. ik heb de naam opgeschreven en ben het eigenlijk ook heel snel weer vergeten. Ja. Maakte op dat moment dus weinig indruk. Totdat ik vorig jaar die naam weer terug zag. Hoe kwam dat? ja, weet ik niet. Ik denk dat het uh, misschien drukte is geweest. Ehm, het, het, is, eh, het maakt weliswaar indruk, maar op een of andere manier is het bij je ontgaan. Mhm. Eh, vorig jaar, eind vorig jaar kwam ik je naam weer tegen. Ik vond het briefje terug waar de naam op stond. Ja. En ik ben eens gaan zoeken. En ehm, ik was... Ehm, nou, soms zeg je wel binnen een seconde bij verkocht. Maar ik was binnen een seconde verkocht. Eh, heeft dat iets met eh, zijn manier van de muziek eh, over het uh, te brengen? Zoiets? Ja, het is zijn manier van, van muziek maken, ehm, van componeren. Mhm. Ehm, iemand zei, las ik in een interview, ehm, het maakt niet uit. iedere noot die hij speelt, iedere letter die hij, die hij zingt, ja. het klopt. Het klopt allemaal. ja. Ik kan het alleen maar beamen. Ja. Eh, wat doe je dan? Ga je dan op zo'n avond dan eh, een beetje zitten, zitten luisteren? Eh, ga je dan wat... ik heb altijd een beetje de gewoonte als, er op een gegeven, als ik op een gegeven moment op het spoor kom van iets nieuws. Dan ga ik helemaal zitten grasduinen en dan ga ik op een gegeven moment zitten kijken van wat is er eigenlijk allemaal over. En dan is er dan nog niet gek veel. Maar dat heb jij dus ook. Maar dit is natuurlijk al iets uh, bestaans. Hè? Dus, ja, ja, dit is iets bestaans. En op het moment dat ik het ontdekte dus de nummers eh, van hem ging luisteren. Dat heb ik samen met mijn vrouw gedaan op, een, op een zondag. Ja. En ehm, de stick waar de nummers op stonden, eh, je kunt hem niet grijs draaien. Maar als je hem had kunnen grijs draaien, was hij grijs <laughs> geweest. Dan was hij wel grijs geweest, ja. Absoluut, ja. ja. Ehm, even over Mickey Newbury, want ik heb eh, vanmorgen, nog heel even gauw gekeken. 19 mei 1940 is de man geboren, dus dat is een dikke week geleden. Dus hij zou een dikke week geleden zijn, 75 zijn geworden. Eh, waren het niet dat hij in 2002 eh, in zijn slaap is overleden? Ja, helaas wel, ja. ja. ja, ja ehm, maar daar komen we zo direct natuurlijk eh, meer op, op, op wat die man eigenlijk allemaal gedaan heeft. Want er is een waslijst van, van nummers die hij geschreven heeft. En ook die door de is de beste Pat Boone zag ik staan. Tom Jones. Ik heb een nummer van Tom Jones ook vanmiddag af zitten luisteren. Die hij geschreven heeft. Dus, Roy Orbison. Ja, ook. Roy Elvis Orbison. Ja, ook. Dus het B.B. King. Ja, het zijn. En B.B. King is nog niet eens zo gek lang geleden overleden. Nee, maar, Burke. Eh, ja, Solomon Burke. Hier in Nederland overleden. Dus ja, eh, ja wat dat er gaat. Eh, het, het zegt wel iets natuurlijk. We kunnen tot morgenavond doorgaan. dat denk ik ook, ja. <laughs> Want als ik zie wat, wat, wat, wat, wat hij aan bijdrage heeft geleverd in de Amerikaanse popcultuur. Of popmuziekgeschiedenis. Dan is dat toch best wel een ja, een behoorlijke impact wat er eh, geweest is. Dat ik, denk ik wel. Ja, ik denk dat, dat je gerust kunt zeggen dat hij behoort tot eh, een van de beste singer-songwriters eh, die ooit geleefd heeft. Ja. naast een aantal anderen, maar je hoort daar absoluut bij. Ja, nou, dat, dat, dat wordt vaak wel eens gezegd over singer-songwriters. sommigen die, die, die laten dan eigenlijk een indrukwekkend verhaal achter. En ja, sommigen komen ook nooit... maar zoals deze, die is dan eigenlijk, en dat is dan misschien het meest trieste, eh, pas na zijn dood eh, wordt er dan een herwaardering eh. ja. Ja, hè? En het heeft ook een beetje te maken met hoe hij in het leven stond. Ja. dat, zullen we vanavond nog even wat ja, oké. Ehm, het eerste nummer wat je hebt uitgezocht, dat is Mobile Blue. Ja. Wat kun je over dat nummer vertellen? Is, wat, wat, wat, heb je daar ook nog iets? Of is dit nou gewoon een nummer wat jij heel erg leuk vindt? Ik vind het nummer wat heel erg leuk, eh, leuk is. Eh, het heeft een lang intro. Eh, ik zeg het maar vast. Ah, ehm, het is een vrij kort nummer. En, ehm, en, het is lekker up-tempo nummer. Het is door een aantal artiesten gecoverd. Waaronder Waylon Jennings. Is ook niet de eerste de beste. Nee. En ehm, ja, het geeft ook een beetje een idee welke stem die heeft. Je krijgt een beetje gevoel erbij wie Mickey ah. Newberry is. Juist. En, en ik denk dat dat is de reden waarom ik het nummer heb uitgekozen. Eh, om de mensen ook een beetje in de stemming te brengen. Goed, hier is eh, Mickey Newbury. Eh, de special van vanavond hier bij Alternative FM. Even geen Nederlandse singer-songwriters. Hoewel, Gabi Liva was er al een. Maar dit is dus de man uit de States. Hier is Mobile Blue. jumped a bird and flew away. La la la la, my mind's aching. I'm trucking down and out and making time with anything that comes my way. Stagger to the Greyhound station, LMM, my destination. Rubbing blue, Lord, I can't make it. Got me down, Lord, I can't take it. Here in Alabama for one more day. Oh, right beside triple right behind you. One, two, three, double right beside you. triple right behind you. One, two, three, double right beside you. triple right behind Ik denk, eh, hij staat nog 40 seconden open. Maar eh, dat is eh, het leuke van het, het verhaal Bandcamp. Dan heb je dus een nummertje gedownload. En dan eh, denk je, ja, nou, gaat nog wel 40 seconden door. Nee hoor, eh, dit komt van Bricks Against the Glass. En dat is eh, van Laurie Lieberman. En ik draai het ook niet zomaar. Want Laurie Lieberman komt over een maand weer naar Nederland. En dan gaat zij hier ook zeker een optreden doen. Samen met onder andere Jori Zwart. Ja, ook niet, niet onbekend inmiddels. En de 3A's, die zeker niet. Want dat eh, heeft eh, eh, alles te maken met een nummer wat Laurie Lieberman vorig jaar heeft gecoverd van de 3A's. En dat hebben we ook veelvuldig gedraaid hier. Maar ja, het, het verhaal ging mis. Dat heb ik net een beetje ook aan Erwin duidelijk gemaakt. dat er wat kinken op de kabel zaten. En uiteindelijk is de relatie tussen mijn persoon en Laurie Lieberman beëindigd. Dus, <laughs> maar dat neemt niet weg dat eh, in zo'n uh, special als deze eh, dus zij wel degelijk erin past. Dus halen we er even gewoon er even uit en doen we naar voren. Dat doen we straks ook met Rob Murphy en met Steven Simmons. Ook eh, twee eh, mensen uit het buitenland. En Mind of Max. Dus eh, Max Wiener. Dus dat zijn bij dit soort gelegenheden dan de mooie momenten... om juist dat soort nummers naar voren te halen. we hadden dus Mickey Newbury hebben we net gedraaid met Mobile Blue. Dat, dat, dat is... dat is dat is het eerste wat we hebben gedraaid. zo dadelijk gaan we San Francisco Mabel Joy draaien. Ehm, eerst over eh, Mickey Newbury eh, zelf. Ehm, ja, we hadden net over wie was hij. Wat, eh, wat was het voor een man? tenminste ook, ja... Hij komt uit Houston, Texas, zei je? Ja, Houston, ja. Texas, ja. Ehm, weet je ook iets over, over zijn achtergronden? Weet je ook iets uit... Ja, wat, wat, voor een soort familie kwam? Of, mm, nou, dat, dat... Heel, normale familie. Het ja? Een Amerikaanse familie. Niet zo heel veel bijzonders. nee. Voor zover je dat bijzonder mag noemen. Ja, maar hij, heeft, eh, hij is gewoon liedjes gaan schrijven ook. Hij is liedjes gaan schrijven. Ja. Hij had talent. En eh, het grappige is, eh, hij, werd door Johnny Cash werd hij gevraagd... Ja. Oh, wil je eens een keer optreden in mijn show? Johnny Cash Show. Ja. ik dacht in 1971. ja. ja, dat was voor hem natuurlijk een, een prachtig podium. Ja. Johnny Cash, The Man in Black, was zijn buurman. Ja. Dus ja, hoe, hoe, hoe makkelijk kan het dan zijn, hè? Ja. Eh, heeft hij ook een beetje daaraan te danken dat, eh, dat er toch nog enige bekendheid eh, van hem is in de States door Johnny Cash? Ik denk het wel. Ik denk dat Johnny Cash, maar ook andere artiesten... Ehm, ehm, toen Mickey Newberry in 2002 overleed... Ehm, toen gaven ze wel aan van dat, dat het een van de, van de grootste artiest, artiesten is geweest. Mm Singer-songwriters. Ja. En Johnny Cash letterlijk van... ja, ik heb gewoon ontzettend veel aan hem te danken. Ja hij, eh, hij was muzikaal een genie. Maar eh, qua eh, liedjes schrijven ook een genie. Ja. Hij wist altijd de juiste toon te raken. Ja. En hij heeft mij geïnspireerd. en Johnny Cash is misschien ook wel door anderen geïnspireerd. maar dit, dit kwam toch heel expliciet naar boven toe. heeft dat ook te maken met, met dit nummer? San Francisco Mabel Joy? Of... Ehm, dit is het nummer eh, waar hij eigenlijk eh, bekend mee geworden is. Ehm, eh, het toont aan de ene kant aan dat, dat Mickey in staat is om ieder... hij kan gewoon ieder muziekgenre aan. Dat zul je straks in de loop van de uitzending ook horen. Hij kan alles aan. Ja. ik weet ook overal de juiste toon te zetten. Ja. En dat vind ik ontzettend knap. Ehm, San Francisco Mabel Joy is, voor zover ik weet, door 22 artiesten ehm, gecoverd. Ja. dat is op zich niet veel. Maar als je hoort wie het zijn, Ehm, John Bars, John Denver, ja. Eh, Chris Christofferson, Kenny, Robert, eh, Kenny Rogers. Ja, Kenny. Niet de kleinste, nou nee, eerlijk zijn. Nee, nee. En ehm, dit heeft hem eigenlijk definitief op de kaart gezet in Amerika. Ja. En eh, het is een prachtig nummer. Ehm, met een briljant einde. En dat einde dat, zet, het juist, zet de juiste toon in de mix van muziek en woorden. Dus het einde Letter Nou, we gaan, eh, we gaan het eh, beluisteren. Hier is eh, Mabel... nee, San Francisco Mabel Joy, ik moet het wel goed zeggen. van natuurlijk Mickey Newbury. But his daddy was an honest man. Just a red dirt Georgia farmer. His mama lived her short life, having kids and baling hay. And he had 15 years and he ached inside to wonder. He jumped a and way across, wound up in L.A. Cold nights had no pity on that way across Georgia farm boy. Most days he went hungry. Then the summer came. He met a girl known on the strip. It's San Francisco's Mabel Joy, destitution's child born. our shame. Growing up came quietly in the arms of Mabel Joy. Laughter found their mornings, it brought a meaning to his life. Georgia cotton and a California wine. turned 21 in a gray rock federal prison. Your judge had no mercy for that Waycross, Georgia boy. staring at those four gray walls in silence. Lord, he just listened that midnight freight he knew could take him back to Mabel Joy. someone said, son, she don't live here no more. No, she left this house four years today. They say she's looking for some joy. wanted Eh, de avond eh, van de verhalenvertellers. Eh, want ja, we hebben dus een, een, live uitzending over het werk van Mickey Newbury. Maar ja, dan denk ik ook van... dan past er ook nog wel eens wat andere dingen ertussen... wat dan normaal gesproken hier blijft liggen. en dat is het materiaal wat ik uit het buitenland heb gekregen. En dit was er ook één. Dit is van, nou ja, van een diehard fanclub hier in Nederland eh, Rob Murphy uit eh, Noord-Ierland. En eh, Rob is al bij NPO Radio 2 geweest. In ieder geval het werk. daar is al wat materiaal van hem gedraaid in het zondagmorgenprogramma van Hans Schiffers. Daar is het terechtgekomen. En ik dacht van, ach laat ik er eens een, een verhaal over schrijven. Over het laatste werk wat hij gemaakt heeft. Eh, volgens mij is dat eh, ook eh, de Darker Side. als ik het wel heb, dat zoals het album heet, moet ik eventjes er even bij pakken. Want ik, ik loop dat wel te roepen. Maar ondertussen zou dat wel eens... Sleep Tonight, zo heet het album. En dit is het laatste album overigens. Het album wat nog niet eens zo lang uit is. Ik denk twee maanden. Maar daarvoor hadden we natuurlijk de man eh, waar het eh, vanavond om draait. Eh, dat is Mickey Newbury. San Francisco Mabel Joy. Ehm, Erwin, ik heb even ook naar de tekst zitten luisteren. rauwer dan dat wordt het, wordt het, wordt het, wordt het ook niet het verhaal verteld als het ware. Oké? Eh, het, kan nog rauwer. Eh, dat, eh, dat, ga je nog horen vanavond. Ja, ehm, ja, Mickey is, is in staat om ehm, de rauwheid van het bestaan... om die, ehm, om die te, te, te, bezingen. Hij vertelt het mhm. als het ware. Hè? Mhm. Hij zingt en, en vertelt eigenlijk de, de rauwheid van het bestaan. Het Amerikaanse bestaan. Mhm. en, zoals het leven is. En, dat, en zo was hij ook een beetje. Mickey die heeft ooit gezegd van... ik ja, eh, men heeft mij wel eens gevraagd van... Goh, als jij eh, zingt, eh, zit je dan met een fles whisky en met een geweer in je hand? En dan zegt nee, dat doe ik niet. Maar ik zing wel over mijn droevenis. Ja, het is ook een beetje een verbeeldingskracht. Want op een gegeven moment, in dit verhaal, wat jij op een gegeven moment vertelde... gaat het over iemand die 21 is. zich even vergaapt heeft aan een vrouw van lichte zeden. Om het heel erg mooi en plastisch uit te drukken. Eh, in Nederland zeggen we gewoon plat als een hoer. <laughs> dat is eh, maar goed. Eh, maar hij gaat ermee op stap. Wordt, wordt gepakt door de, door de sterke arm. En belandt gewoon in de lik, in de petoet. En het enige wat hij ziet is grijze muren. En dan is hij 21. En dan is hij 21, ja. Ja, ja, ja. En dan is het, het, het, het, nou, het wrangen van het verhaal. dit verhaal in dit geval, mhm. zoals Mickey het dan ook verhaalt... is dat hij... Ehm, eh, weer op, zoek gaat naar, eh, naar eh, San Francisco Mabel Joy. In dit geval Mabel Joy. Mhm. Ehm, uiteindelijk ook weer bij het huis beland waar, waar hij haar ooit heeft ontmoet. Mhm. En hoort van de nieuwbewoners dat Mabel Joy is vertrokken. Ja. Op zoek naar hem. Juist, ja. ja. Dus er zit toch eigenlijk ook weer iets eh, van een soort liefdesding eh, eh, uh, zit ertussen. Er zit ook wel een stukje liefde ja. in, ja. Maar het geeft ook wel een beetje de rauwheid van het bestaan aan. en als je op straat leeft en je komt in de, in, de gevangenis terecht... Mhm. Ehm, dan is het leven uitzichtloos. En dat, dat weet hij op een hele goede manier te verwoorden. Ja, dat, dat, merk je ook in dat liedje terug. Dat, dat, is heel duidelijk. Dat is heel wat anders met wat er nu klaar staat. Freight, Fright Train Howling Into the Sky. Ja. Nou, ik, ik wil hier eigenlijk met je, eh, ja, de luisteraars eh, mee eh, aantonen dat Mickey niet alleen maar iemand is die, die over de rauwheid kan, kan zingen. Mhm. hij, hij was nog niet vies van een beetje stevige muziek. En ehm, nou, dit nummer geeft, geeft dat weer, dus ik zou zeggen, niet hiervan. used to be. Oh, heaven's splendor for the child I used to be. is ook weer, eens, eh, weer iets heel bijzonders eh, waar ik, eh, wat ik over kan vertellen. Want het is Joey Vriend uit Horen. Zal je zeggen, wie is dat? Nou, een jaar of twee, drie terug. Toen zaten we nog in het oude pand van van Zandvoort. op het Gasthuisplein. En toen uh, mailde hij op een gegeven moment van... ja, ik ben Joey Vriend en ik heb een, een, liedje gemaakt en wat vind je ervan? Nou, hebben we een beetje af zitten luisteren. Eh, zeggen van, eh, ja, eh, dan moet je toch ook eerlijk zijn. En eerlijk duurt het meestal het langst. Dus ik zeg, ja, maar dat is het nog niet. Maar nu kreeg ik van de week, vorige week, dit binnen. En daar zaten een aantal namen die meegewerkt hebben aan, aan het werk wat hij nu gemaakt heeft. En ja, dit is gewoon uh, radiowaardig. Dit kunnen we gewoon uh, uitzenden en zeggen van... Joey, wanneer ben je beschikbaar? Dan kan je volgende week wat mij betreft komen. Dus eh, dit was eh, Tumulus, zo heet het. En daarvoor eh, freight, ik moet het goed zeggen, Freight Train Howling Into the Sky... dan heb ik een beetje ook de indruk van iemand die met een, met een vracht... met, een, ja, met, een, met, een, met, een, vrachtwagon, wat is het? Een, ja, die dan op een gegeven moment ja. ja. bezig is om de hemel te bestormen. Zoiets? Ja, <laughs> ja zou ik bijna zeggen, ja. ja. ja, ja nou, het toont ook aan dat hij ehm, ehm, niet alleen maar over het leven eh, kon uh, eh, zingen. Mhm. Hij kon ook gewoon eh, liedjes maken. Metaforen maken. Ja, metaforen. Ja. Dat was voor hem, metaforen zijn voor hem heel belangrijk ja. Dus dat, dat is het volgende nummer straks ook. Ehm. het volgende nummer is, is bijna literair te noemen. Ja, eh, over literair gesproken. Ik zei al, eh, onder, het, eh, onder het, het, nummer van Joey Vriend... maar ook onder het, onder het, eerste, de, het eerste van dat blokje van twee... van Mickey Newbury's Freight Train Howling to, to the Sky. Ehm, literatuur en poëzie gaat bijna hand in hand samen. We hebben natuurlijk het meest bekende... is natuurlijk Jim Morrison van de Doors. Ja. Uh, dat sowieso. Maar ik merk dichter bij huis. En dan ga ik naar Volendam. En dan kom ik uit bij Frank Bond die doet het ook. Eh, en hij heeft eh, bij, eh, bij Prospero, het laatste album, heeft hij een, ja, min of meer een uh, hommage gemaakt aan Rimbaud. Dus dat is ook een, uh, een dichter of een poëet, eh, een poëet. En daar heeft hij een, samen met zijn koornuiten van, van Alaska heeft hij een nummer over geschreven. Gaan we niet draaien overigens, dat, dat niet. Dus Frank, als je zit te luisteren, sorry, maar we <laughs> draaien er niet. Ehm, maar goed, heeft, jij zegt poëzie. want dan maken we een mooie brug naar, denk ik, het nummer wat, wat de poëzie erin in, in herbergt. Hè? In dat, ja. Eh, dat is eh, dat nummer Little Blue Robin. Ja, eh, Little Blue Robin. Ehm, nou, Robin, een roodborstje. Ja. En, uh, en een Mockingbird, sportlijster. Ja. Ehm, het verhaal, ik zal het even heel kort toelichten. Het verhaal gaat over vriendschap. Ja. en vriendschap, dat wordt, die wordt die, ja, uiteengereten door, door een voorval. doordat iemand ligt. Ja. Ehm, ja, ja, daar waar eh, leugens worden verteld, eh, daar gaat het niet goed. Ehm, nee. Mickey eh, vertelt bijna deze boodschap. Mhm. En hij doet dat in een metafoor. Hij doet dat door middel van dieren. Dus het roodborstje en de mockingbird, de sportlijster. Mm. Sportlijster heeft geen eigen stem. Uh, sportlijster die imiteert geluiden van andere vogels. En andere geluiden heeft geen eigen geluid. Dat is het kenmerk van een sportlijster. en dat is ook waar het in dit liedje over gaat. Ehm, het is echt een metafoor. Het is een sprookje. Het is een muzikaal sprookje. Ja. En hij gebruikt een heel andere stem. Vergelijkbaar met Peter en de Wolf? Zoiets? Ja, bijvoorbeeld. Eh, ja. Ja, ja, Met Peter en de Wolf mag je het vergelijken, ja. En eh, de stem die je hoort, die, is, die komt bijna niet meer van deze wereld. Ehm, het is uh, zo'n fantastische stem die hij neerlegt. En de manier waarop hij het vertelt is zo intrigerend... Dat, ehm, ja, dat het niet anders dan waar kan zijn wat hij vertelt. Oké. We gaan uh, even beluisteren. Dit is dus Mickey Newbury met Little Blue Robin. Well, here's a story. The story I heard. about little blue robin and his friend Mockingbird. They went down to the freight yard watching the trains. When Mocking got robbed and little Robin got blamed. Frog was so frightened. Boys, he sung like a bird. Said, Judge, it was Robin. I give you my word. Sure, bald eagle. Oh, Robin's yell. Old crow blew in. Yes, a frog he can croak or choke on his life. For the truth is no option in a bushwhacker's eye. With his hand on the Bible and his head bowed in shame. Robin. Little Robin got blamed. was een Little Blue Robin. Eh, nou, het, eh, het, was ademloos. Eh, je ziet het ook echt voor... Ik, ik, heb dan zo'n ja, zo'n beeld meteen. Dat je het op, een, op een tak in een boom ook ziet gebeuren als het, als het ware. Dus. Ja. Want dat, eh, muziek is natuurlijk ook het beeld erbij ja. blijven zien, toch? Ja, ik denk dat muziek daar ook voor bedoeld is. Muziek is emotie. En emotie kun je in beelden... Eh, heel vaak eh, wordt het in beelden... Eh, bij jezelf zie je terug. En, en, dit, ja, doe je ogen dicht en je ziet het gebeuren. Ja, want dat, want dat en zeker als je het aan de hand, denk ik, doet van wat je net zegt. en zoals hij dat ook gedaan heeft, aan de hand van een verhaal eh, in een liedje verpakken met, met een paar dieren eh, erin. In dit geval twee vogels. Ja. En dan zie je ook wat, eh, wat, wat, het, wat het teweeg kan brengen. Ja. Ja, het, je, je, zegt ook niks verkeerds hoor. Dat, dat, dat hij inderdaad het heeft bewerkstelligd. waarom men in Amerika op een gegeven moment dat gezien heeft. Dat, dat zie ik dus nu ook. Oké. Ja. Ehm, dank je even voor dit moment. Want eh, we hebben natuurlijk eh, straks eh, natuurlijk nog een vol uur met, met Mickey Newbury voor de boeg. Nu tot aan het nieuws van 9 uur Driving Through the Rain. Hier is Gravel Town. En dat is ook nou een beetje Americana en country-achtig. Tot aan het nieuws van 9 uur. En ze komen uit Rotterdam. blowing through the empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. But the blue rain's falling down where no one will go. His house is empty now, and he puts the lights way down low. somewhere out there, somebody starts to cry. He's on the lucky train to Love Town, where nobody lies to him to worry about the things he done. Hard times to be honest, hard times to be strong, and Johnny ran away. Oh, better land. Searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving. light shining to goodbye the him. The rearview mirror shows a long road leaving no man's land. Two different stories, two separate souls. Feels like coming home. Wedding boots, the lights way down low. Now Johnny ran away. Oh, off to a better land searching for a place where the folks will understand. He made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh yes, he's driving through the empty streets. And Johnny stays inside in bed between the sheets. Now the blue rays falling down where no one will go. His house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny ran away, oh, away off to a better land. is where the folks will understand. he made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Now Johnny ran away, oh, off to a better land, searching for a place where the folks will understand.